Een asteroïde met een doorsnee van 5 tot 20 meter is gisteravond langs het zuidelijk halfrond gescheerd. De steenklomp passeerde de aarde zoals voorspeld op een afstand van 12.000 kilometer. Steenklompen van deze omvang komen gemiddeld eens in de zes jaar zo dichtbij. Deskundigen zeggen dat er nooit een inslag heeft gedreigd. Zo'n klein object zou vrijwel zeker in de atmosfeer verbranden. Grote meteorieten kunnen wel gevaarlijk zijn. Aangenomen wordt dat 65 miljoen jaar geleden een object is ingeslagen met een doorsnee van een kilometer.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 Met Herbert Codé. Een goedemorgen, van harte welkom in het eh, muzikale gedeelte van De Nacht op 1. In 2007 kreeg ze de prijs voor Best International Jazz Act... uitgereikt door de BBC Jazz Awards. Het is eh, de artiesten die deze week de Radio 1 Week-CD is. Maar eerst ja, bij temperaturen in deze nacht van zo'n 19 graden... dat maken we niet vaak mee in Nederland. Even een hele zomerse plaat van Joe Cocker. Dit is Summer in the City. painted flag. It's that real good loving, the kind you can't afford. While you're enjoying banquets, I'm eating cafe snacks. You're in designer clothing, I'm in plastic bags. Sipping on a pool in brandy, I'm slinging a can of beer. Packing matching luggage mostly stand here. Your educated accent might beat the local slang. Don't bet your staff and the servants against my backstreet gang. there's one In your ballroom gowns. No warmer than my jeans. Caviar. No more filling than a can of beans. Go to your classic concerts. I'll be with a local band. Keep your brand new everything. I'll keep my second hand. In your fitted bathroom. Got my water tap. You think I'm full of envy? I know where the money's at. It's that real good loving kind you can't afford. Deze week de Radio 1 Week CD Madeline Peru. Ze is Amerikaanse jazzpopzangeres en ze heeft wel wat weg van Billie Holiday. Ze groeide op in eh, Brooklyn, kwam eh, in aanraking met muziek eh, van straatmuzikanten... en later ook haar kerkpastor die haar leerde piano spelen. En toen ze zelf 15 jaar was, speelde Peru ook als straatmuzikant... in het Latijnse kwartier in Parijs. En ze heeft dus onlangs een nieuw album uit wat deze week dus de Radio 1 Week CD is. Het album heet Standing on the Rooftop en het is een plaat geworden met een paar eh, opvallende covers van onder andere de Beatles, Dylan en Robert Johnson. Zometeen Simple Minds, maar nu eerst Don Partridge met Rosie. Rosie, oh Rosie, I'd like to paint your face up in the sky. Sometimes Well, I'm busy relaxing. I look up and catch your eye. Your eyes, when they're wide, they thunder and lightning, and sunset strokes the color to your skin. Your eyes are so blue, I just think of a blue sky and bumblebees buzzing on the wind. Rosie, oh Rosie, it's raining when you look the other way. Rosie. mama. Plaat uit 1985 in de nacht op een van de Simple Minds en Don't You Forget About Me. Vorig jaar heb ik eh, mijn vakantie gehouden op Sicilië. Prachtig eiland waar het ook eh, ja, ontzettend warm kan zijn. Een beetje vergelijkbaar met eh, zoals het afgelopen maandag was hier in Nederland. Gewoon echt drukkend warm. Zo'n zo'n temperatuur waar je smiddags eigenlijk gewoon verplicht een siesta moet gaan houden. Maar ik lagte op een gegeven moment aan het zwembad met uitzicht op de bergen... en las daar een interview met Jim Kerr, zanger van de Simple Minds. En het blijkt dus dat hij tijdens een tour in 1995 aankwam op het, op het eiland op, in Sicilië Sicilië. En hij raakte dus helemaal verliefd op de warmte van de mensen... en de passie voor het leven daar. En in de prachtige kustplaats uh, Taormina... is gelegen aan de voeten van de vulkaan de Etna... heeft Jim Kerr een eigen hotel gekocht. En... Eh, nou, gekocht zelfs. Hij heeft het laten bouwen daar, moet ik zeggen. En na het lezen van dat interview in dat blad was het toevallig. Ik was dus in Sicilië en nou, die plaats eh, Taormina is daar dus vlakbij. Ben ik gelijk die avond maar eens even gaan kijken bij dat hotel dus van de Simple Minds zanger. En ik moet zeggen, dat is een mooi knus hotel tegen de berg opgebouwd... met eh, prachtig uitzicht op een eh, grote bij. Nou, mocht je daar nou een keer naartoe willen, naar Sicilië... dan is de naam van het hotel Villa Angela. Het is een prachtig hotel, dat is echt een, aanrader. Ik ben er zelf niet zeg maar, geweest dat ik er gedoseerd heb... maar ik ben wel even in de lobby bezig kijken... Hè, en dan toch even een kaartje meegenomen van het hotel. Want het is dan toch weer een, eh, een mooi aandenken. De zanger van de Simple Minds die een hotel heeft in Sicilië. Geweldig. time don't decay. I've got to get away from here fast. The enemy's breathing down my neck, trying to grab a hold and make me wreck. Hot on my tail, trying to make me feel, trying to take the wind up out of my sail, trying to roll me over. singer-songwriter Sean McDonald en Eyes Forward's in de nacht op één. Daarvoor ook nog Rockset en It Must Have Been Love. Zometeen De Nachtgedachte, een songtekst vertaald naar het Nederlands. De plaat is geschreven door Neil Diamond. En de LP-hoes, die is blauw, met erop vier bandleden. Drie zitten er op een paal en eentje die houdt hem vast. Over welke groep ik het heb, dat hoor je zometeen in De Nachtgedachte. Na Redbone en Lady Antebellum. luistert naar de Nacht op één Radio 1 met Lady Antebellum en Need Your Now. En tijdens de uitreiking van de Grammy Awards begin dit jaar viel de groep Lady Antebellum flink in de prijzen met maar liefst vijf Grammy Awards. Ze hebben onlangs de opnames afgerond van een derde studioalbum, Own the Night. En het nieuwe album zal begin september uitkomen. En zoals gezegd, de nachtgedachte, een stukje Engelse songtekst vertaald aan Nederlands. Het liedje wat vannacht in de nachtgedachten zit... is dus geschreven door Neil Diamond. En eh, ik heb het over een liedje van The Monkeys, I'm a Believer uit 1966. En de tekst is als volgt. Ik dacht dat liefde een gegeven iets was. Hoe meer ik gaf, hoe minder ik kreeg. En wat voor zin heeft het allemaal? Alles wat je krijgt is pijn. Als ik de zon nodig heb, krijg ik regen. someone else, but not for me. Our love was out to get me. That's the way it seemed. Disappointment haunted all my dreams. Then I saw her face. Now I get his pain. When I needed sunshine, I got rain. Oh, then I saw her face. Now I'm a believer. saw her face. help him. Smooth Operator in de nacht op een van Sade uit 1984. voor de nachtgedachten, de Monkeys waren dat met I'm a Believer. En van de saxofoon gaan we naar de mondharmonica. Want singer-songwriter Jimmy Needham bracht onlangs zijn album Nightlights uit. En daarop staat een plaatje dat heet How Sweet It Is. Met daarin dus een hele mooie, ja toch wel mondharmonica solo. Gaan we even luisteren. be without you in my life. Everything I did was just a bore. Everywhere I went, it seems I've been there. Thank you, baby. Daryl Hall en John Oates, Out of Touch 1984 in de nacht op een. Daarvoor singer-songwriter Jimmy Needham en How Sweet It Is. Mocht je deze zomer naar New York gaan, dan... Eh, nou, kan ik me voorstellen, als je naar New York gaat... dat je ook het eh, Central Park eh, zal gaan bezoeken. En deze zomer zijn daar gratis concerten, zomerconcerten. En ook zal daar optreden Balinda Carlisle. En nou, als ze daar zal optreden, zal ze vast een van de grote hits doen. Onder andere deze. Circle in the Sand, 1988. what you need. I saw you looking back at me. So come on, baby, what's the deal? Cause I'm ready. Uh -huh. Yeah, baby, I'm ready. Uh -huh. I was pretending not to say did not Heerlijke, vrolijke zomerse plaat van het Nederlandse bandje Beans en Fatback. Een zevenkoppige band. En eh, nou, daarbij tellen we nu dit keer ook een dame bij. En dat is Chris Berry. Ze hebben een lekker zomersingeltje en dat heet Ready in de Nacht op 1. Daarvoor Bolina Carlisle met Circle in the Sand. En dit is Extreme met More Than Words. just by saying